De premier vindt dat veel debatten door een vakminister kunnen worden gedaan. Volgens Verbeet spreken de premier en de vicepremier zich tegenwoordig onbevangener over actuele kwesties uit. En moet hij dan niet verbaasd zijn dat hij vaker ter verantwoording wordt geroepen. Oud-werkgeversvoorzitter Chris van Veen is overleden. Als voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO sloot hij in november 1982 met FNV-voorzitter Wim Kok het akkoord van Wassenaar. Daarin stonden afspraken over loonmatiging en arbeidsduurverkorting. Van Veen was eerder namens de CHU staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en minister van Onderwijs. Chris van Veen is 86 jaar geworden. De rechtszaak rond de moord op Jesse Dingemans moet worden overgedaan. De Hoge Raad heeft dat besloten. Voor de moord is een man veroordeeld, eerst tot 12 jaar en tbs, later door het gerechtshof tot levenslang. De veroordeelde weigerde zich voor het gerechtshof te laten verdedigen door een advocaat. Volgens de Hoge Raad heeft het hof daar te makkelijk in toegestemd. Somalische piraten hebben de bemanning van een Spaans vissersschip vrijgelaten. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn de 36 opvarenden ongedeerd. De woordvoerder van de piraten heeft gezegd dat er zo'n 2,7 miljoen euro losgeld is betaald. Volgens onbevestigde berichten door de Spaanse overheid. Het vissersschip werd ruim zes weken geleden gekaapt. Patat en ander gefrituurd eten wordt minder ongezond gemaakt. De eisen aan de vaste frituurvetten die de horeca gebruikt worden verder aangescherpt. In 2012 mag het frituurvet nog maar maximaal 5% transvetzuren bevatten. Nu is dat nog 20%. Die transvetzuren verhogen het cholesterolgehalte en daarmee het risico op hart- en vaatziekten. Het weer nog bewolkt en wat regen. Vannacht is de graad of 8. Morgen veel wind. Aan de kust mogelijk zuidwester storm. Vooral in de noordelijke helft van het land enige tijd regen. En het wordt 13 graden. Dit was het NO.